Volgens Rusland gebeurt dit omdat er andersom al een blokkade lag. Vanuit de EU konden Russische gebruikers al niet meer op Facebook. De Russen zouden hierdoor geen vrije toegang meer hebben tot Russische media. Het is niet bekend of de blokkade ook geldt voor Instagram. Dat valt onder hetzelfde bedrijf als Facebook. In New York is de VN-veiligheidsraad met spoed bij elkaar gekomen om te vergaderen over de situatie in Oekraïne. Britse premier Johnson had hierom gevraagd nadat de Russen een Oekraïnse kerncentrale innamen. Er waren beschietingen bij de centrale en er was brand, maar zover bekend is er geen grote schade. Volgens de Russische VN-ambassadeur wordt de centrale door de Russen beschermd en is er geen gevaar. Oekraïne wil nog dit weekend voor de derde keer praten met Rusland. Gisteren zaten beide partijen voor de tweede keer aan de onderhandelingstafel. Daar kwam toen niet echt iets nieuws uit. Oekraïne hoopt dat er morgen of overmorgen opnieuw gepraat kan worden. Rusland heeft nog niet gereageerd op het verzoek. Dan nog sportnieuws. Schaatser Jutta Leerdam is wereldkampioen sprint geworden. In Hamar in Noorwegen was ze net iets sneller dan Femke Kok. Jutta Leerdam, de derde Nederlandse wereldkampioen sprint. De weg lag open. De hindernis was Femke Kok en het was een behoorlijke hindernis. Ze komt 0,16 honderd. Ja, ze pakt hem. Leerdam is de derde Nederlandse dus die wereldkampioen wordt. Marianne Timmer lukte dat in 2004, Jorien Termors in 2018. Het weer, het is helder, de temperatuur daalt snel. Vannacht gaat het vriezen, morgen begint koud, maar later komt de zon er op veel plaatsen bij. Het wordt zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog steeds problemen bij Amsterdam. En dat komt doordat de spitstrook van de A7 dicht is richting Horen. Je hebt daar een paar minuten op onthoud. Op de A8 heb je daardoor ook nog vijf minuten vertraging van Amsterdam naar Zaanstad.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 give me that step by step? Won't you give me that step by step? C F M C F M. you, baby. over de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen kunt vinden op zandvoortkiest.nl. Elke stem telt. Zandvoortkiest.nl As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house.